Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het congres is de bestorming van het kapitool scherp veroordeeld. Congresleden spraken over een aanval op de democratie. De leden hebben weer zitting genomen en zijn van plan om Joe Biden vandaag nog officieel tot winnaar van de verkiezingen uit te roepen. Deze procedure, normaal een hamerstuk, liep dit keer uit op een chaos. Rond 8 uur Nederlandse tijd bestormden demonstranten het kapitool. De zitting werd geschorst toen betogers door hekken en een deur waren gebroken. Politici werden geëvacueerd of hielden zich schuil in hun kantoor. Op beelden was te zien dat losgeslagen aanhangers van Trump waren doorgedrongen tot in de Senaatzaal. De politie van Washington D.C. en de Nationale Garde hebben uiteindelijk de trappen van het kapitool schoongeveegd. Het is nu rustig op straat en er geldt een avondklok. Bij de bestorming is ook een dode gevallen. Een vrouw werd in het gebouw beschoten en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Twitter heeft besloten het account van president Trump te blokkeren... voor in elk geval 12 uur. Volgens het sociale media-platform heeft de president de richtlijnen overtreden. In een van de tweets stond een video waarin hij aanhangers opriep naar huis te gaan... maar ook herhaalde dat er verkiezingsfraude is gepleegd. In een andere tweet stond... dit gebeurt er als er verkiezingen worden gestolen. Ook Facebook heeft Trump geschorst voor 24 uur. Premier Rutte heeft gereageerd op de chaos in Washington. Hij riep president Trump op de overwinning van Biden nu te erkennen. Rutte sprak op Twitter van afgrijzelijke beelden uit de Amerikaanse hoofdstad. En de Britse premier Johnson spreekt van een schandelijke vertoning. Oud-president George Bush heeft ook gereageerd op de onrust. Hij vindt de beelden walgelijk en hartverscheurend... en zei dat dit de manier is waarop een verkiezingsuitslag... in een bananenrepubliek wordt betwist... niet in een democratie zoals Amerika. Het weer. Komende dag wordt regenachtig met in Limburg nog kans op sneeuw. In de middag droger, maar ook buien. Het wordt 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va bien, pero no te quiere como yo te habrá más amores.